Ook vlogen de drones boven het paleis. Intussen is tijdelijk president Rodriguez officieel beëdigd. Afgelopen weekend werd haar voorganger Maduro opgepakt door Amerikaanse troepen. Biotechbedrijf Galapagos sluit definitief de deuren in Leiden. Ze stoppen met celtherapie omdat er geen koper voor werd gevonden. Hierdoor verdwijnen wereldwijd 365 banen in Europa, maar ook in China en Amerika. Het hoofdkantoor van het Belgisch-Nederlands bedrijf in Mechelen blijft wel bestaan. In Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 6,2. Het Epicentrum lag in het westen van het land. Volgens de Japanse omroep is er geen gevaar voor een tsunami. Er zijn tot nu toe geen berichten over schade of gewonden. Is op de meeste plaatsen droog. Is wel koud. Min 7 graden in het oosten tot min 2 graden in het westen. Pas op voor gladheid. Overdag vaak droog en in het westen schijnt dan geregeld de zon. Het wordt 1 tot 4 graden. En dat was het nieuws op 538. Yes, dankjewel. 538 verkeer dan voor je door Flitsmeister. Maar daar in deze nacht helemaal niks te melden. Los van het feit dat het natuurlijk super glad is. Dus fijne reis. 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Kilian van hoe zit het met jouw goede voornemens?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 Waar het gisterochtend eventjes ging over goede voornemens. Ik ga wel eh, tot eh, de volgende voorlopig even niet drinken. Oh, Die heb ik wel. Eh, dat doe ik eigenlijk elk jaar. Ja. En dat is even... ik drink eigenlijk alleen in het weekend. Maar dan wel voor een hele week. Dus- <laughs> ja, je drinkt vrij veel, <laughs> ja. maar die ga ik wel weer doen. En dat is altijd toch even het eerste weekend dat je denkt... oeh, saai. Saai. En, eh, en daarna ben je er doorheen. Oké, dus, dus eh, try January. Ja, en ik heb het echt nog wel eens zelfs drie maanden volgehouden. Zo, Dat als je er eenmaal in zit, dat je denkt... Ja, oh, dan mis je het niet Nee. Rick, afvallen. Ah, gaat 100% gebeuren. Ja, dat heb ik vorig jaar ook gehoord. Ja, eh. nou, dat is niet gelukt. Nee. Nou, maar wel goed dat je gewoon weer ja. het oppakt. Ja. En flow? Nou, ik drink al twee maanden niet, maar ik wil wel weer een drankje gaan doen <laughs> eigenlijk.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 Het ena meest bekeken videoclipje ter wereld. Hè? Echt een paar miljard streams heeft hij inmiddels. Hoor je denken, wat is dan de meest gestreamde videoclip? dat is deze. Ja, veel plezier bij dit weer een keer uit je hoofd krijgen. <laughs> Jordan Louis Fonsi en Daddy Yankee en Despacito op 538. Ik ben Clio vanuit met goed nieuws. Als je zometeen eh, kans wil maken op het 50 slaapmasker. Zometeen is er weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Dus twee stellingen, één daarvan is waar. Aan jou de vraag welke waar is. Heb je het antwoord goed, Vind je het 50 slaapmasker. Corona komt eraan en is somber. Dit is 12 to 12. 538 je hoorde The Rhythm of the Night. 538 presenteert... Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Als je me wat langer kent dan vandaag, weet je dat ik altijd een groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt... maar toch leuk is om te weten of zo, weet je wel. Bijvoorbeeld dat eh, bananen meer dan de helft van hun DNA delen met mensen... en dat soort dingen. ja, je hebt er helemaal niks aan, maar het is toch op de een of andere manier leuk om te weten. En toen dacht ik, ik gooi er altijd mee dood in mijn show. Hoe leuk als, als je er nou een keer prijzen mee kan pakken. En zie daar, Kilian's kans kennisquiz. Ik heb zometeen eh, drie stellingen voor je. Eén daarvan is maar waar, die andere twee zijn echt klinkklare onzin. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke waar is. Wil je meespelen? Dat kan. Heel simpel. Eventjes het woordje kennisquiz doorappen via de app van 538. Het wordt je kennisquiz, doe je dat? en word je zo meteen teruggebeld. Mag je meespelen eh, in een eh, nieuwe ronde Kilian's kant uit de kennisquiz. En als je dus de juiste stelling raadt, dan ga je vandoor met het 538 slaapmasker.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 Ja, als je me wat langer kent dan vandaag... weet je dat ik altijd een eh, groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Van die feitjes waar je helemaal niks in hebt... maar toch leuk is om het te weten, weet je wel. En toen dacht ik, ja, weet je, ik gooi er altijd bij dood in mijn show. Hoe leuk is het als je er nou daadwerkelijk een keer wat aan hebt? Namelijk het 538 slaapmasker winnen. Ik heb hier eh, twee stellingen voor je. Eén daarvan is waar, die andere is klinkklare onzin. Aan jou de vraag, welke is waar? Is dat stelling 1 van 8. Uit onderzoek is gebleken dat ouderen in zwart-wit beelden kunnen dromen. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 via de app van 538. Zeg je nou nee, ik denk dat stelling 2 waar is vannacht. Uit onderzoek blijkt dat hongerige mensen beter kaart kunnen lezen. Dan heb je een 2 via de app van 538. Welke denk je dat waar is? Stelling 1 of stelling 2? Kom maar door. 538. Kilian van Luid. Stelling 1 of stelling 2 via de app van 538. nu Accent en Sarah en Don't Leave. Radio 538. Keep on singing me to sleep, baby, don't you leave. I en David Kedda bij 538. Je hoorde Gone, Gone, Gone. 538 presenteert... Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ja, als je me wat langer kent dan vandaag... weet je dat ik altijd een groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn van die feitjes waar je helemaal niks hebt... maar toch leuk is om te weten, weet je wel. En ja, ik gooi er altijd mee dood in mijn En toen dacht ik, hoe leuk is het als jij een keer eh, kans kan maken... op het 538 slaapmasker, dat je er daadwerkelijk nog een keer wat aan hebt. En zie daar, Kilian's Kansloze Kennisquiz... die we vannacht gaan spelen met Michel. Michel, goeienacht. Hey, goedendag. Jij gaat weer een, een, eh, een, een helse dag tegemoet, kan ik je misschien wel stellen, hè? Ik, eh, als het een beetje meevalt met sneeuw, dan ga ik het redden. Want jij bent eh, vrachtwagenchauffeur. Het lijkt me wel moeilijk, hoor, dat je, dat je dan met zo'n zware vrachtwagen door, door de sneeuw moet banjeren. Oh, nou, zolang het op snelweg blijft is het goed. Zodra je er vanaf gaat, dan heb je een probleem, ja. Ja, maar goed, <laughs> uiteindelijk moet je wel ergens heen, lijkt mij toch? En dat is niet op de snelweg. Nee, dat is uiteindelijk wel, ja. Maar we gaan ons best doen en we blijven rustig en kalm. Dat is het belangrijkste. Wat vervoer je eigenlijk? Eh, afval. Afval? Ja, Als in... Uh, vol in afval. Eh, alle afval, bouwensloop, asbest, gaat allemaal oh, enzovoort, okay. Chemisch, eigenlijk alles. Alles wat afval gerelateerd is rijden we mee. Nou, lekker man. En eh, nou, dan hoop je dat het een beetje sneeuwvrij blijft. Waar, waar kom je zelf vandaan? Ik kom zelf uit Groningen. En hoeveel is daar gevallen? Dat valt niet op zich mee. Vannacht is er een heel klein laagje gevallen. Oh, gelukkig maar, Centimeter, ja. Dit jaar anderhalf, twee, hooghoud. Eh, ik, ik, woon in de buurt van Amersfoort, maar het is echt... Nou, 20 centimeter, ik overdrijf niet. Dat halen we wel, hoor, denk ik. Onwijs. Ja, nou, succes daar bij jullie. Dat is nou, leuk. Ik, vind het ergens ook wel weer leuk hoor. Weet je, ik, ik, ik hoef zometeen, ik, ik sling mijn auto aan, ik rij naar huis. En dan ja, doe je gewoon wat rustiger aan als ik thuis ben. Dan heb ik er geen last meer van, weet je wel. Dus eh, ik, ik vind het eigenlijk wel lekker. Alsjeblieft, we kunnen elkaar een hand geven. Nou, goed jongen. Hey, uh, eventjes naar, naar, naar, de kennisquiz. Ik heb eh, twee stellingen voor je. Eén daarvan is waar. Aan jou de vraag, Michel, welke waar is? Eh, ik ga voor stelling 1. Jij gaat voor stelling 1. Jij zegt uit onderzoek is gebleken dat ouderen in zwart-wit beelden kunnen dromen. Jij zegt dat dat waar is en dat ik de stelling 2 uit onderzoek blijkt dat hongerige mensen beter kaart kunnen lezen. Dat ik dat heb verzonnen. Ik, eh, ja, nou, ik zal al een beetje te twijfelen. Het zwart-wit dromen vond ook een beetje vreemd. Maar ik eh, ga toch voor stelling 1. Je gaat toch voor stelling 1? Gewoon eigenlijk een wilde gok dus? Dat, eh, ja, ja, ik hoop dat ik goed gegokt heb. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt inderdaad goed gegokt, want het is goed. <laughs> oh, geweldig, ja. ja. Heb je ook enig idee hoe het komt? Ik heb serieus geen flauw idee. Het heeft dus te maken, en dit is dus echt waar... uit onderzoek is gebleken dat ouderen in zwart-wit beelden kunnen dromen. En dat heeft te maken met dus dat mensen eh, vroeger zwart-wit televisie hebben gekeken. En daar is dus dromen in zwart-wit een gevolg van. Oh, nou, daar heb je wat van geleerd. Dat had ik echt niet te weten. Nee, ik, toen ik het heel eerlijk voor de eerste keer zelf las, dacht ik... nee, dat kan niet waar zijn, maar het is echt daadwerkelijk onderzocht. Ik, ik had precies dezelfde jouw, jullie al denk, nou, dat weet ik niet om. Ik ben er toch nog voorstelling heen gegaan. Hé, hey, maar, maar Michel, hoe oud ben jij zelf? Ik ben zelf uh, eh, 50 alweer. 50 alweer, maar droom jij ook in zwart-wit beelden? Ik, nee, volgens mij is het bij mij gewoon in kleur vol HD, heb ik het idee. <laughs> nou, dan kunnen we jou in ieder geval onder de jonge mensen schalen, Michel.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 Zometeen vanaf 6 uur zijn ze bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentine met jouw kans op kaarten voor Vrienden van Amstel Live. Zodra je de oproep hoort, moet je bellen met de studio. Give me a love, that's what I want. Scream it out loud. Don't let the silence take it away. You're the best thing.